Hij behaalde iets meer dan de helft van de stemmen en versloeg oud-president Eduardo Frei... De zegen maakt een eind aan 20 jaar centrum links bewind in Chili. Dat begon na de val van dictator Pinochet. De 60-jarige Piñera won in de eerste verkiezingsronde in december ook al van vrij. Piñera beloofde Chilenen een miljoen nieuwe banen en een jaarlijkse economische groei van 6%. Ook wil hij de misdaad in het land hard aanpakken. Donderdag wordt op radio en tv een inzamelingsactie gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Haiti... Onder de noemer Radio 555 werken onder meer 3FM, Radio 538 en Radio Veronica een dag lang samen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Op tv werkt Nederland 1 samen met RTL 4 en SBS 6. Op primetime wordt op deze zenders op hetzelfde tijdstip een programma uitgezonden. Op het militaire vliegveld van Brussel is een toestel geland met ruim 100 mensen die uit Haiti zijn geëvacueerd. Aan boord waren ook 12 Nederlanders en drie Haitiaanse kinderen die in Nederland worden geadopteerd. De evacuees zijn over land naar de Dominicaanse Republiek gereisd... en daar opgepikt door een Airbus van het Belgische leger. Oud-omroepman Karel Roskam is op 78-jarige leeftijd overleden. Hij was meer dan 20 jaar commentator voor de VARA Radio. Roskam leverde bijdragen aan programma's als Dingen van de Dag en In de Rode Haan. Vaak nam hij het op voor linkse bevrijdingsbewegingen. Roskam was verder een groot Zuid-Afrika-kenner en nauw betrokken bij de anti-apartheidsbeweging. Het weer, vannacht soms lichte regen, mistig en temperaturen rond het vriespunt. Overdag af en toe zon, waarin in de loop van de dag meer kans op regen.